Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is gisteravond een jongen van 16 omgekomen bij een schietpartij. Hij werd neergeschoten in een huis. Volgens het parool zijn twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd opgepakt... en kenden zij het slachtoffer van 16. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er werd gisteren op meer plekken in Amsterdam geschoten. Bij een van die schietpartijen raakte ook iemand gewond... Die man ligt in het ziekenhuis, maar is volgens de politie wel aanspreekbaar. de Britse politie heeft twee tieners opgepakt vanwege een gijzeling. Afgelopen weekend werden in een synagoge in Dallas een paar mensen urenlang gegijzeld. En volgens president Biden gaat het om een terreurdaad. I spoke this morning with the attorney general and uh, we did a rundown on. He said there was overwhelming cooperation with the local authorities and the FBI and, and uh, They did one hell of a job. This was an act of terror. De dader werd gedood. Wat de link is tussen hem en de opgepakte tieners is nog onduidelijk. Sites van sekswerkers staan vol met nepadvertenties... blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Pointer. Op de site staan vaak nepfoto's om klanten te lokken. Zodra zij willen afspreken moeten ze vooruit betalen... maar komt die sekswerker nooit opdagen. En in een deel van Amerika hebben ze last van een sneeuwstorm. De vlokken komen met bakken uit de lucht en het is er ijskoud. Deze vrouw heeft voor de zekerheid haar karretje in de supermarkt extra vol gegooid. Water, fruits, vegetables, staples, stuff like that. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom, veel vluchten zijn geannuleerd en vrachtwagens moeten extra voorzichtig rijden over gladde snelwegen. A few trees, a few power lines toppled over accidents. Het is nog niet voorbij. De meeste sneeuw valt de komende uren. Nou, het weer hier dan nog. Vooral in het westen is er best veel zon vandaag. Landinwaarts blijft het wel bewolkt en kan er een buitje vallen.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 downright spiffy, yeah. two way. who they make it like it missed it. Come on. Hey, where the party at? Oh. Girls is on the way, but up talking all of that your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm.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 die daarmee zijn eigen gezin wilde redden. De notaris zou het adres hebben doorgegeven aan de nazi's. Met die nieuwe theorie komen onderzoekers... die met nieuwe technieken de zaak bekeken. Vanaf vandaag mag er weer fysiek onderwijs worden gegeven... op mbo's, hbo's en op universiteiten. Mogen maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn... in een les- of collegezaal met mondkapje. Het is Ariane Hartono niet gelukt om tijdens haar Grand Slam debuut de tweede ronde te bereiken. De 25-jarige tennisser uit Meppel verloor op de Australian Open in drie sets van de Amerikaanse Amanda Anisimova.